Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis waarschuwt voor de situatie in de Libische hoofdstad Tripoli. Die wordt belegerd door strijdgroepen van generaal Haftar. Woonwijken zijn volgens het Rode Kruis veranderd in een slagveld. Ruim 30.000 mensen zouden op de vlucht zijn. ziekenhuizen kampen met een tekort aan medicijnen en hulpmiddelen. En voor hulpverleners wordt het steeds gevaarlijker om gewonden op te halen. Generaal Haftar die wil met zijn eigen leger Tripoli innemen... en de internationale erkende regering van Libië ten val brengen. In Sri Lanka is de vader van twee van de negen zelfmoordterroristen gearresteerd... schrijft de New York Times op basis van meerdere bronnen. Volgens de Amerikaanse krant gaat het om een man die een fortuin maakte met de handel in specerijen... De politie op Sri Lanka die wil de arrestatie nog niet bevestigen. De vader zou ondervraagd worden over zijn eventuele rol bij de aanslagen. Hij en zijn gezin stonden op goede voet met de vorige president van Sri Lanka. Oud-vicepresident Joe Biden heeft bekendgemaakt dat hij de presidentskandidaat van de Democratische Partij wil worden. Hij maakte zijn kandidatuur bekend in een videoboodschap. Zijn kandidatuur werd al lang verwacht. Hij voegt zich bij de meer dan twintig andere democraten... die in voorverkiezingen gaan uitmaken... wie het mag opnemen tegen president Trump als die door wil gaan. En het aantal politiemensen dat meer verdient dan de balken en de norm... is het afgelopen jaar gehalveerd van 22 naar 11. Daaronder zijn twee leden van de korpsleiding... maar niet korpschef Erik Akerboom. Hij verdient precies het hoogst toegelaten jaarsalaris van 189.000 euro. In 2013 is afgesproken dat topmensen bij de overheid en semi-publieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister. Sindsdien heeft een aantal veelverdieners zijn salaris vrijwillig afgebouwd. Het weer nog, wolken en nu en dan zon. Vooral in het zuidwesten en het zuiden kan een bui vallen.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 En daarna Night of Fear van The Move. We hebben natuurlijk de Elvis Presley single en dat is Such a Night. En de bacon is Never Ending. En we hebben de favoriete LP van deze week dat is Graceland van Paul Simon. En daar draaien we drie tracks van. Maar zometeen eerst de Earring en The Move. Veel plezier, komende uur. 1966 was dit The Move. En The Night of Fear geschreven door de toenmalige componist van de groep Roy Wood. En we begonnen met eh, bijna acht minuten verkeerden we in de Twilight Zone samen met The Golden Earring. En dat kwam uit 1982. En de derde is zoals gewoonlijk wat rustiger. En die komt van het album Still Cruisin' van de Beach Boys uit 1989. Eh, dat nummer heet Kokomo en Kokomo was in de jaren 60 een eufemisme voor cocaine. place called Kokomo. That's where you wanna go to get away. Love the One You're With. En het was een soloplaat van Stephen Stills. Hoe kwam je nou op die titel? Eh, Billy Preston die maakte een bepaalde opmerking. Daar zat dat in, Love the One You're With. Op de achtergrond hoorde je de backing vocals van Graham Nash en David Crosby. En een plaat, maar eigenlijk was het eh, Crosby, Stills en Nash. Hier zijn de Outsiders. Just keep on trying And you'll succeed in Just you keep on lying, and you will succeed in tearing it apart. Just you keep on. keep on trying. It won't take time to make me lose my mind. Just you keep on lying. I believe every word because you made me blind. Just you keep on Everybody says that it's all after. It's slow now, cause I love you. Don't you know now? You don't know how much I care. Cause you keep on. Onze Nederlandse outsiders uit 1966 met Keep On Trying. In het eerste uur hadden we Mississippi van Pussycat... en nu hebben we weer een Mississippi, maar nu van John Phillips... de leider van de Mamas en de Papa's uit 1970. Early in the morning she hitched ride down Louisville holding on to a hundred dollar bill. Dressed herself like a Cajun queen in New Orleans, baby. Yeah, she looked good like a lady. Do it, Jimmy James. And the Mississippi River runs like molasses in the sun. wrong, takes a lot to please me. Hurt and load on the beach. She said, yeah. So I said, hmm, I like your dress. Swamps all around make you feel kind of funny, don't you're doing single van John Phillips... en het was de leider van de Mamas en de Papas. En dat nummer heette natuurlijk Mississippi uit 1970. Dan zijn we toe aan de Elvis-single... en dat is deze keer als A-kant in ieder geval geen origineel nummer... want eh, dit komt uit 1964, maar in 1953 hadden de Drifters er al een hit mee... en in 1954 Johnny Ray. Het gaat over Such a Night... En de B-kant is Never Ending en dat komt van, de album, van het album Double Trouble. Hier is Elvis. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love it was a kiss. Ooh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce, and I'm filled with desire. such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss, the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night she's gone, gone, gone. Yeah, she's gone, gone, gone. Came the dawn. far as you can see. You will find that endless ocean, and that's how my love will always be. sky at midnight. Gaze upon the starlit view. Just as heaven has no boundaries, neither does my love for you. 1971, dit was Springwater. En als je denkt, wat een leuke groep, dat was het niet. Dat was één man, Phil Cordell. Wel een hele grote hit voor hem, I Will Return. Eh, dan zijn we toe aan de favoriete LP van deze week. Wat ik al eerder zei, dat is Graceland van Paul Simon. En dan gaan we drie platen verdraaien, drie nummers. En je hoort zometeen welke gedraaid hebt. Veel plezier. Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.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 He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes times. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. and I could say, ooh, ooh, As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of your shoes. puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba. under African drie nummers van het album Graceland. Ten eerste de titelsong, eh, Graceland. En daarna horen we Diamonds on the Soles of Her Shoes... en de Day Paul Simon samen met Ladysmith Black Mombasa. En het derde nummer was Under African Skies. En dat zong hij samen met Linda Ronstadt. Hier is Chad Atkins samen met Tommy Emmanuel. Salt Water en is geschreven door Julian Lennon. En die had daar zelf ook een hit mee, maar dan met vocalen erbij. Maar nu een instrumentale versie met eh, Chad Atkins en Tommy Emmanuel... uit 1997 van het album The Day That Fingerpickers Took Over The World. Hier is het laatste nummer van deze uitzending. give up looking for my baby. laatste was van Liza Stansfield en eh, All Around the World... van nummer 1 uit 1989. Dit is voor eh, voorlopig de laatste matchbox, want eh, pas op 6 juni zijn we terug. We gaan even met zomerreces. Dan weet je dat ook in ieder geval. Zometeen ook geen Hans, want die is ook meer of meer al begonnen met het zomerreces. En vanavond om 8 uur natuurlijk Jaap Koper met Alternative FM. Veel plezier in ieder geval de komende tijd... Ik hoop eh, dat er eh, mooi weer komt. Dan heb ik het ook waarschijnlijk. Eh, ik hoop het wel in ieder geval.